Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Litouwen is vanochtend vroeg een vrachtvliegtuig gecrashed op een woning. Wat voor is niet helemaal duidelijk. Litouwse media hebben het over een appartementengebouw in de buurt van het vliegveld... en zeggen dat er 12 mensen zijn gered. Er zou één dode zijn gevallen bij de crash. Het lijkt erop dat een staakt het vuren in Libanon een stapje dichterbij is. Israëlische media zeggen dat de regering daar in principe akkoord is met een Amerikaans plan. Dat bestaat uit drie stappen, vertelt correspondent Nasra Habib Allah. Eerst een staakt het vuren waarin Hezbollah zich terugtrekt eh, uit het grensgebied met Israël. Dat vervolgens Israël zich terugtrekt uit Libanon. Eh, en de derde stap zou dan zijn Israëlisch-Libanese onderhandelingen over dat grensgebied... met een belangrijke rol voor het Libanese leger eh, om Hezbollah daar in toom te houden. Israël zou daar dus wel mee kunnen leven... Andersom moet Hezbollah het plan ook goedkeuren. Dat is nog niet gebeurd. Gisteren vuurde die groep nog honderden raketten af op Israël. De meeste zouden zijn neergehaald door de luchtafweer. Meerdere mensen raakten licht gewond. Eén persoon raakte zwaar gewond. In Tilburg zijn gisteravond zo'n 20 mensen geëvacueerd... nadat er brand was uitgebroken boven een café. Er was veel rook en waterschade. Voor de zekerheid werden meerdere kroegen en een hotel in de buurt ontruimd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. En een cameraploeg van de lokale omroep van Amsterdam, AT5... heeft er een bijzondere trip op zitten. Dit weekend waren ze een heel eind buiten de ring. Helemaal in Utrecht. Want een toeristenwinkel daar verkoopt Amsterdam souvenirs. De klanten willen het, maar het levert de eigenaar wel een hoop gezeik op. Heel veel, heel veel, ja. Ja, ja, ik zeg ook, ja, ik moet ook de huur betalen. Als, als ik het niet heb, dan heeft mijn buurman het wel. Maar wat zeggen die mensen dan? Ja, eh, Amsterdam. <laughs> ja, eh, ja, ja, we hebben ook Utrecht. Hij is vrij goed in omdenken. Als hij de Amsterdam-magneten en sleutelhangers verkoopt... hoeven de toeristen er niet voor naar Amsterdam... en kunnen ze dus ook lekker in Utrecht blijven. Het weer nog een grijze dag met regen. Eind van de dag zijn er pas weer wat opklaringen. Maar ook dan is er nog kans op een losse bui.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 Er staat 8 kilometer. Door een auto met pech is daar eh, de spitsstrook dicht. De A7 Horen-Zaanstad tussen Hoorn en Purmerend een kwartier vertraging. Dan de, mm, de, de N201 van Hilversum naar Uithoorn tussen Nederhorst en Berg en Loenersloot een kwartier vertraging.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 Hezbollah heeft de afgelopen dag enkele honderden raketten gelanceerd richting Israël. Tegelijk bombardeerde Israël de Libanese hoofdstad Beirut. Israël zou overigens willen praten over een voorstel van de VS voor een staakt het vuren. In het Verenigd Koninkrijk zijn zeker vijf mensen omgekomen tijdens storm Bert. Sinds vrijdag is er noodweer en zijn er overstromingen. De slachtoffers kwamen voornamelijk om bij auto-ongelukken. Het weer, regen trekt over, later vanmiddag opklaringen. Met een stevige zuidelijke wind wordt het een graad of 10. to be together. River, well they went out quickly and tied a Time showed they should have not, but whoa, they started slowly falling.